Gisteren brak onder het HTM-personeel een wilde staking uitgericht... tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer. Snelweg A2 tussen Empel en Kerkdriel is al de hele nacht in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam een lading gasflessen met acetyleen op de weg terecht. Die zijn door de brandweer gecontroleerd gelicht. De bestuurder van de vrachtwagen is niet gewond geraakt. Verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De Iraanse president Ahmadinejad heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gebeld... en hem en zijn moslimbroederschap veel succes gewenst. Volgens het Egyptische staatspersbureau heeft Ahmadinejad Morsi uitgenodigd... eind volgende maand naar Teheran te komen. Dan is daar een bijeenkomst van de Organisatie van Niet-Gebonden Landen. De betrekkingen tussen Iran en Egypte zijn al jaren slecht. Vorige week ontstond nog ophef toen Iraanse media melden... dat Morsi in een interview had gezegd dat hij de banden met Iran wil aanhalen. Morsi ontkende toen dat hij het interview had gegeven. De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de betrokkenheid van een vroegere topman van Frans Telecom... bij een reeks zelfmoorden. DJ Lombard wordt verdacht van geestelijke mishandeling van zijn personeel. Hij is na verhoor op borgtocht vrijgelaten. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties... en onmogelijke prestatie-eisen. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de zelfmoordgolf... voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Lombaris Lombard riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro. NOS Teletext heeft te kampen met een storing. Tijdens onderhoud aan de apparatuur verschenen berichten van een maand geleden op het tv-scherm. Technici zijn bezig het probleem bij Teletext op te lossen. Het weer nog vannacht vrijwel overal droog en vrij warm. Overdag in het hele land stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. Het gaat over de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Knoop het Everding is een omleiding ingesteld. Verkeer moet de A27 en de A58 nemen. Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Afrit Kerkdriel.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 Toen werd het opgenomen in december 1944, om precies te zijn. Je hoorde een naam, een orkest van eh, Duke Ellington. Een naam die al eerder gevallen was eh, deze nacht, voor het geval je er niet bij was. En dat had dan te maken met een nieuwe cd van eh, Joe Jackson. Die heeft repertoire op de plaat gezet van The Duke. En toen dacht ik bij mezelf, nou dan ga ik ook nog eens een keer iets echt draaien van The Duke himself. En zo kwam ik uit op I'm Beginning to See the Light op dit moment van de dag. De zangeres die hoorde, dat was Joya Sherrell. Goedemorgen trouwens. Welkom bij het laatste uur van de nacht in anders hier bij de Vader op Radio 1. We hebben al uitgebreid aandacht besteed aan eh, festivals. Maar als in september de meeste festivals zijn geweest... dan heb je er nog eentje dat moet plaatsvinden in Tiel. En dat is Appelpop. Guus Meeuwis en uh, Sela Sou die zijn ook eh, afgelopen week aan de namenlijst toegevoegd. En al eerder waren bekend dat zouden optreden op het festival Within Temptation... de jeugd van tegenwoordig Ilse de Lange Miss Montreal en Raccoon. Some yelling, some talk, some crying, some small. Well, they never want. There's some ladies out there, but nobody that seems to care. There's no beauty queens out there, they're just too willingness.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 Took it, it's a good it, like a card. Coon. Raccoon die dus zal eh, verschijnen op het Appelpop Festival in Tiel. In september zal dat zijn als de scholen weer begonnen zijn aan de herfst eh, lichtjes nadat. Maar goed, we hebben nog een zomer eh, voor de boeg. Afgelopen maandag op een bijzondere manier bracht Blur, de Engelse band, het, een paar nieuwe songs onder de aandacht. Blur zal een speciaal optreden geven in Londen tijdens de Olympische Spelen. En daar zullen ze dan twee nieuwe songs ten gehore brengen. En die waren al geprimeurd via Twitter, ja. <laughs> dan, dan, als je daar eh, mee kan omgaan, dan heb je dat eh, afgelopen maandag op kunnen pikken. Het is mij in ieder geval gelukt en ik heb het meteen opgenomen. Under the Westway, een van die songs. Ja, <laughs> net als het Day in the Life. Zo'n slotakkoord op de piano. Je hoort en die gaan dan 12 augustus... Eh, als de Olympische Spelen uh, benen zijn afgelopen... een concert geven. En dat zal plaatsvinden in het eh, Londense Hyde Park. En op de setlist zal zeker dit nummer staan. Wat ik je net heb laten horen, Under the Westway. En dat ging afgelopen maandag via Twitter in première. Lenny Kravitz is de komende dagen in Nederland. Hij zal vrijdag avond. Dan is het er weer bijna nacht, zaterdagochtend. Eh, dan zal hij een concert geven op het North Sea Jazz Festival. En dan zo'n 22 uur, 23 uur later... dan staat hij weer op een van een ander podium in Nederland. En weer op het Bospop Festival. En nu dan bij de nacht niet anders. Lenny Kravitz uit 2002. Luister naar hem en Believe in Me. stem van Danny Kravitz. Zoals ik al zei, hij zal eh, vrijdagavond, morgenavond dus optreden... op het North Sea Jazz Festival. Aan het eind van de avond en zaterdagavond... is hij de slotact op het uh, Pop Festival in Weert. Ik heb er al vaker wat van gedraaid. En ik ga net zo lang door met het draaien van deze cd... tot ik alle tracks heb gehad. De Legendary Demos van Carole King. Deze keer tijd voor Like Little Children. demo's. Ze klinken niet allemaal puntgaaf, maar de muzikaliteit mag er zijn. Carol King en Like Little Children. Weer even aandacht voor een eh, Festival. Sommeltjespop. Sommeltjespop, ja, een leuke naam. Sommeltjespop. Waar vindt dat plaats? Dat vindt plaats op De Waal, op Tessel, En daar kan je aanstaande zaterdag, want dan vindt het plaats... de optredens verwachten van The Color Ones, Drive Like Maria...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 Revelation of my soul and this world. My eyes witness events beyond planet Earth. Though I usually stay on track, finally we'll realize that. Again, I'm selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, I'm selling my soul to the devil. Again, selling my soul. Again, again. Again van Splendid of Agen zoals zij dat dan zingen. En de opname die je hoorde, die werd eh, vorig jaar gemaakt, 24 juli om precies te zijn, bij het programma Radio Tour de France. Splendid, zoals ik al zei, die gaan optreden aanstaande zaterdag op Tessel, op de, in de Waal op Tessel, op het uh, eh, Sommeltjes Pop Festival. Zo dadelijk de drie chansons op een rijtje, maar eerst even een bijdrage uit Vlaanderen. Hoeveel van ik? Cindy Klaas, te komen ze vandaan. Dit is een single uit het album With the Orchestra. Je gaat er bent horen, hoeveel van ik met het nummer Happiness. Happiness, het meest recente werk van de Vlaamse band Hoeveel ik van het album With the Orchestra. De drie chansons op een rijtje. Je gaat dadelijk een jaren 70 hit horen van Pierre Groscolin... Une fille aux yeux clairs. Allereerst krijg je dan Kenza Ferra met Quelque Paard. Dat is hartstikke nieuw. Op dit moment te vinden in de Franse hitlijsten. Maar ik laat je eerst iets horen. Dat is opgenomen op 14 februari 1936. De Amerikaanse versie ken je misschien als Cheek to Cheek... Hier is Hildegarde met Jouer au Jouer. Vraiment, le seul bonheur, c'est de vous tenir serré contre mon corps. Quand je suis très bien, quand je suis près de vous, en dansant ainsi bien serré, joue à jour Joue quand vient la nuit, les tracas, les chagrins et tous les ennuis, tout s'enfuit d'un coup quand je suis près de vous. En dansant ainsi bien serré jour à jour, je préfère à la campagne où je ne pense qu'à vous des châteaux en Espagne, bien serrés joue à joue. Quand vos cheveux me caressent, j'oublie ce qui n'est pas vous. Les ambitions et la richesse en dansant joue à joue. Mon cœur quand je vous tiens dans mes bras, ma joie, la voilà je ferai des prouesses. Oh, vraiment, le seul bonheur, c'est de vous tenir serré contre mon cœur. Quand je suis très bien, quand je suis près de vous, en dansant ainsi bien serré, joue à jour. cette fille aux yeux clairs qu'elle était à vingt ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis trente ans. Et qu'elle s'était donnée et qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. Je n'imaginais pas que ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, elle était à 20 ans. Een Vio Claire, wat moet er toch een stuk geweest zijn als je hem zo hoort zingen. Pierre Groccola uit de jaren 70. Daarvoor hoorde je recent repertoire van de zangeres Kenza Farah, Quelque Paar. En heel oud, 1936, Hildegarde met Joue à Joue. Dat waren dan weer de drie chansons voor vandaag in de Nacht Vandaag is het 5 juli. Vandaag is het ook de geboortedag van eh, Felix Timmermans. De Vlaamse schrijver werd in 1986 geboren. Overleed op 60-jarige leeftijd 24 januari 1947. Vandaag ook de geboortedag van eh, kardinaal Alfink. 1900, toen werd hij geboren in Nijkerk. En hij overleed in Utrecht 17 december 1987. Vandaag ook eh, de geboortedag van een Franse president die niet meer onder ons is. 1911 werd hij geboren, Georges Pompidou. En hij overleed op 19, in 1974. Dan nog iemand waar we een kruisje achter bij hebben moeten zetten op de verjaardagskalender. Hij werd namelijk 5 juli 1931 geboren. De couturier Edgar Vos overleden 13 januari 2010 op 78-jarige leeftijd. Maar er gaat wel een eh, taart richting Robbie Robertson. Hij was ooit een van de leden van de legendarische band The Band. wordt er dan 69 jaar. Robbie Robertson, een van de leden van de groep The Band, die ook nog een periode lang de begeleidingsband is geweest van Bob Dylan. De band, een van hun hits, The Wait. En dat was in 1968. We zijn nog meerjarig vandaag. Artie Dijkmeester, ja, dat is eh, ooit een uh, eh, VARA-medewerker geweest... Eh, bij de televisieomroepse geweest onder andere. Die wordt vandaag 66 jaar en 39 jaar zangeres Rosie Murphy. zangeres Rosine Murphy. Vandaag wordt zij 39 jaar. En je hoort haar met eh, Let Me Know. Komend weekend op radio en tv, de Nederlandse radio en televisie... uitgebreid aandacht voor North Sea Jazz. Dat gaat morgenmiddag al beginnen vanaf eh, een uur of twee op eh, Radio 6... maar ook op het themakanaal Cultura TV. En eh, we lieten je al eerder luisteren naar Lenny Kravitz... en andere Nederlandse artiest die daar van zich zal laten horen. Dat zal morgenavond gebeuren. Dat is Caro Emerald. Hier is ze met een opname die ze een paar jaar geleden maakte... in Met het oog op morgen. where you are. You see the smoke start to arise where they play cards. And you walk over, softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls your bluff. He is the ace you never thought he would played that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you'll see the stars. And when you look around, you know the room by heart. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever dream it? I have never dreamed, dreamed a night like this. How many times have I been waiting by the door to hear these chimes? To hear that someone has just arrived mm, and open up to see my world before my eyes. That silhouette creates an image and a night I can't forget. It has a scent of something special I can't rest. If I resist temptation, oh, I know for sure that I will lose the bet. I walk away, and suddenly it seems I'm not alone. Mm, in front of me, he stands. I stop before he goes. I've never dreamed it. Have you ever dreamed enough? not believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheat to cheat. Could you ever dream it? I've never dreamed, dreamed a night like this. Ooh. Remmerland, akoestisch. En deze opname die werd gemaakt op 14 mei 2010 in Met het oog op morgen. En vrijdagavond dan is ze te zien tijdens een optreden op het Noordzee Jazz Festival. Zaterdagavond trouwens, dan is de herhaling van een aflevering van Classic Albums. En daarin wordt dat allereerste album van... Eh, Caro Emerald, Delighted Scenes from the Dancing Floor... wordt opnieuw belicht en toegelicht en uh, gefileerd en ontleed. Dat is allemaal in Classic Albums eh, zaterdagavond op Nederland 3. Dit weekend ook een hoop interessante films op de Nederlandse televisie. Laten we even beginnen met eh, zaterdagavond op Nederland 2. Daar is allereerst om 10 minuten over 8 het kostuumdrama The Duchess. Daarna het begin van een eh, nieuwe tv-serie, De Borgias. En dat speelt zich allemaal af in de 15e eeuw in Italië. Een familie die het niet zo nauw neemt met de normen en waarden. Want een van de heren die weet door te dringen tot het Vaticaan... en mag zich op een gegeven moment eh, paus Alexander VI noemen... en heeft zo... Eh, zijn eigen normen en waarden door onder andere een maîtresse te nemen. En die metresse wordt gespeeld door de Nederlandse actrice Lotte Verbeek. De Borgias, dat begint dan eh, om een uur of tien op Nederland 2. Negen afleveringen. Je vraagt alleen af waarom begint men een serie van negen afleveringen midden in de zomervakantie dat, daar moet de zendercoördinator over nagedacht hebben. <laughs> In ieder geval, de serie is desalniettemin wel zeer de moeite van om bekijken... waard de Borgias later op de zaterdagavond The Killing... een film uit 1956 onder de regie van Stanley Kubrick. En die Stanley Kubrick, van hem is op dit moment een reizende tentoonstelling te zien... in het, eh, wat vroeger heette het Filmmuseum Amsterdam. Tegenwoordig heet het dan uh, eh, AI en is het gevestigd aan het E. Stanley Kubrick, een film van hem op zaterdagavond The Killing. Maar op vrijdagavond is er ook wel een film van eh, deze man te zien. A Clockwork Orange. In A Clockwork Orange veel klassieke muziek van onder andere Beethoven... maar ook een fragmentje van Gene Kelly. En dat fragmentje van Gene, Gene Kelly dat hoor je namelijk helemaal aan het eind, volledig, als de aftiteling loopt. Als de Nederlandse televisie tenminste de aftiteling van Clockwork Orange laat staan. Want daar hapert het nog wel eens aan. Bij de Belgen laten ze dat altijd staan, maar Nederland die wil het wel eens lopen, die aftiteling. Nou, heb je die aftiteling niet eh, bij Clockwork Orange op de Nederlandse televisie? Hier is wel de aftitelingsmuziek. En die behoort weer bij een andere film. singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm singing and dancing in Kelly, Gene, Gene, <laughs> Gene Kelly die was dat met eh, Singing in the Rain. De muziek die behoort bij de gelijknamige film. En die muziek is dus ook te horen als je de aftiteling eh, ziet van A Clockwork Orange. Een film die eh, vrijdagavond om half twaalf vertoond zal worden op Nederland 2. A Clockwork Orange, een film in de, regie van Stanley Kubrick. Was, zoals ik al zei, er loopt een tentoonstelling van hem op dit moment in het gebouw I aan het einde Amsterdam. En die tentoonstelling loopt tot 9 september. Ook heel bijzonder is dat dit weekend voor de zoveelste keer, maar dan een gerestaureerde versie. In première gaat Casque d'Or, een Franse film met onder andere Simone Signoret. Bijzonder is dat je zondagavond ook op de televisie te zien is. Namelijk op eh, het Franse eh, kanaal TV 5. Goed, dit was het dan. De nacht ging anders bij de Varen op Radio 1. Zo dadelijk dan aandacht voor het eh, Radio 1-journaal eh, tot 10 uur. En daarna weer een nieuwe aflevering van eh, de Radio 1 Sportzomer. Allemaal duo's die presenteren de hele zomer langs. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En geniet van het mooie weer, het warme weer. En de festivals die er dit weekend allemaal zijn. Mijn naam is Groen Koenens. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van eh, De Nacht Drinken Anders. En blijf luisteren naar Radio 1. De groetjes. Hoi.